Marion Koekoek met het NOS Journaal. Duitsland schrapt definitief een wapendeal van zo'n 100 miljoen euro met Rusland. De opdracht was al opgeschort omdat Rusland de Krim had geannexeerd. Het Duitse concern Rheinmetall zou een trainingscentrum in het Russische Molino ontwikkelen... waar jaarlijks 30.000 soldaten trainingen zouden krijgen in moderne oorlogsvoering. Met deze sanctie gaat Duitsland een stap verder met strafmaatregelen dan de EU. De bergingswerkers in Oost-Oekraïne hebben een moeilijke dag gehad. Dat schrijft het hoofd van het repatrieringsteam in Oost-Oekraïne, Pieter Jaap Albersberg.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 Aan het begin van de avond is bij de corporaal van Oudheus de kazerne in Hilversum de rouwwagen aangekomen met daarin een kist met stoffelijke resten uit Oost-Oekraïne. Het transportvliegtuig met de kist landde vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Bij de ceremonie waren zo'n 250 nabestaanden en namens het kabinet waren de ministers Ascher en Schippers erbij.